Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Duitsland is een man van 20 onder een carnavalswagen terechtgekomen en overleden. Het ongeluk gebeurde in St. Goarshausen, zo'n 100 kilometer ten westen van Frankfurt... na afloop van de carnavalsoptocht. Volgens de burgemeester probeerde de man in de wagen te stappen... maar kwam hij tussen de dubbele wielen terecht op het moment dat de wagen wegreed. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Israël voert meer luchtaanvallen uit op Rafah, melden inwoners en een hulporganisatie van de VN. Het Amerikaanse persbureau AP meldt dat afgelopen nacht en vandaag zeker 44 Palestijnen om het leven zijn gekomen door Israëlische luchtaanvallen op de stad. Onduidelijk is hoeveel Hamas-strijders zijn gedood. De vrees groeit voor een grondoffensief. Premier Netanyahu zei gisteren dat hij het leger een plan laat opstellen voor een inval in Rafah en de evacuatie van Palestijnen. Israëlische media melden op basis van anonieme bronnen... dat het leger al klaar is voor het offensief. President Novak van Hongarije is afgetreden na een schandaal over gratie rond kindermisbruik. De president verleende gratie aan een man die is veroordeeld voor het verbergen van misbruik in een door de staat beheerd tehuis. Ze erkende op tv dat ze een fout heeft gemaakt. Novak is een bondgenoot van premier Orbán en was president sinds 2022. Daarvoor was ze minister van Familiezaken. In de eredivisie heeft FC Twente uit met 3-0 gewonnen van Excelsior. De drie goals vielen in de eerste 13 minuten. Het was de snelste 3-0 voorsprong in een uitwedstrijd in de eredivisie sinds 2003. Met de winst blijft Twente in de stand in de buurt van nummer 2 Feyenoord. Het weer vanuit het zuiden trekt een regengebied over het land. Dat trekt vannacht naar het noorden en dan wordt het in het zuiden weer droog. Morgenochtend in het noorden dan nog wat regen, verder droog en soms zon. Maar in de middag ook weer een paar buien. en Het wordt dan een graad of 10.